Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Oostenrijk wordt onderzoek gedaan naar een reeks aanslagen op leden van Jehovah's getuigen. Gisteren was een auto het doelwit, die brandde volledig uit. En in maart werd een explosief gevonden bij de ingang van een kerkgebouw. De Oostenrijkse politie gaat uit van een verband en heeft een speciaal onderzoeksteam samengesteld. De aanslagen begonnen afgelopen zomer toen er explosieven afgingen bij twee auto's van Jehovah's getuigen. Het dodental door overstromingen en modderstromen in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 39. Nog minstens 68 mensen zijn vermist. Het gebied wordt getroffen door aanhoudende stortregens. De Braziliaanse autoriteiten waarschuwen dat het ergste nog gaat komen. Vier dammen in de deelstaat Rio Grande kunnen mogelijk instorten. Donderdag brak al een stuwdam door, waardoor 300.000 mensen zonder stroom zitten... en bijna 25.000 mensen zijn geëvacueerd. Een groep van 50 tot 100 mensen heeft afgelopen avond voor onrust gezorgd in de Utrechtse wijk Overvecht. Agenten zijn bekogeld met eieren en met vuurwerk. Ook werden er vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Volgens de politie is het al een paar dagen onrustig in de wijk. De rust in Overvecht is volgens een woordvoerder wel weer teruggekeerd. Er is niemand aangehouden. Een staking van buschauffeurs in Twente mag maandag niet doorgaan van de rechter. Vervoersbedrijf Arriva had een kort geding aangespannen tegen vakbond FNV. Chauffeurs zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Er zouden aanpassingen worden gemaakt in hun roosters, maar die zijn nog niet doorgevoerd. Nu de staking is verboden, rijden bussen in Twente maandag toch gewoon volgens de dienstregeling. Het weer vannacht helder met een graad of 7. Vanochtend eerst droog met wat zon, later stapelwolken. In de middag buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. En morgen op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen.